Maar de Raad vindt dit niet genoeg en heeft het gasbesluit vernietigd, waardoor de minister een nieuw besluit moet nemen. Volgens de Raad van State mag er in Groningen dit jaar maximaal 27 miljard kubieke meter gas worden gewonnen. Alleen als er een relatief koude winter komt mag daarvan worden afgeweken. Bij de antiterreuroperatie in een voorstad van Parijs zijn vanochtend twee doden gevallen. Een van hen is een vrouw die zichzelf heeft opgeblazen. Verder zijn er vijf mensen aangehouden, vier mannen en een vrouw. De actie is nog altijd aan de gang. Er zou nog een verdachte in de omsingelde woning zitten. Bij de actie zijn vijf politiemensen licht gewond geraakt. De antiterreuroperatie in Saint-Denis begon vanochtend om half vijf. De actie zou zijn gericht tegen het vermoedelijke brein achter de aanslagen van vrijdag, de Belg Abdelhamid Awaoud. Van de Abaoud werd vermoed dat hij in Syrië zat. Het is niet duidelijk of hij ook gearresteerd is. In en rond het afgezette gebied in Saint-Denis zijn winkels en scholen gesloten. Veel ongelukken met koolmonoxide gebeuren met moderne en goed onderhouden cv-installaties. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Algemeen bestaat de indruk dat vooral oude gijzers of slecht onderhouden toestellen gevaarlijk zijn. Ook vallen er volgens de Raad meer slachtoffers dan wordt aangenomen. Dat komt volgens de onderzoekers omdat symptomen van koolmonoxidevergiftiging vaak niet worden erkend, herkend. De onderzoeksraad wil dat cv-installaties beter worden beveiligd. VVD en PvdA willen 35 miljoen euro vrijmaken voor steun aan vluchtelingen. Een deel van het geld is bedoeld om in landen als Libanon en Jordanië de situatie in vluchtelingenkampen te verbeteren. Ook gaat er geld naar een nog op te richten fonds om maatschappelijke organisaties te steunen in het Midden-Oosten en Oost-Europa. Het weer, soms nog wat regen. De wind neemt af en het wordt 13 graden. Tegen de avond meer regen en de wind neemt aan zee weer toe tot stormachtig. Ook morgen en vrijdag is het onstuimig en nat. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A27 Utrecht-Almere voor Almere Haven 4 kilometer. Vanuit Almere naar Utrecht tussen Almere Hout en Huizen 3 kilometer.